Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn troepen terrein hebben heroverd in Bakhmut. In zijn dagelijkse toespraak noemde hij dat nieuws waarop lang is gewacht. Hij ging niet in op berichten over dat het verwachte offensief tegen de Russen is begonnen. Maar het is wel duidelijk dat Oekraïne voor de tweede dag op rij offensieve militaire acties heeft uitgevoerd. Rusland beweert dat het grote offensief is begonnen en dat Oekraïne op een aantal plekken verliezen heeft geleden. Het kabinet voelt er op dit moment weinig voor om meer asielzoekers te laten werken. Eerst moet Nederland meer grip krijgen op de totale migratie... zei staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie in de Tweede Kamer. Er werd gedebatteerd over een voorstel van D66 om asielzoekers meer gelegenheid te geven om te werken. Dat zou goed zijn voor de integratie, maar de VVD en andere rechtse partijen in de Kamer waarschuwen dat soepelere regels een aanzuigende werking hebben. In een ziekenhuis in Israël is een Palestijnse peuter van twee overleden aan zijn verwondingen. Het jongetje werd vorige week op de bezette westelijke jordaan in zijn hoofd geraakt door Israëlisch geweervuur. Volgens Israël werd er vlak daarvoor op een Joodse nederzetting geschoten. Daley Blind wordt toch niet opgeroepen voor de finale rondes van de Nations League. Ook Tijani Reinders is afgevallen uit de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman. De twee staan wel bij als andere spelers geblesseerd of ziek worden. Eerder op de dag werd al bekend dat Memphis Depay niet meespeelt vanwege een blessure. Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag de halve finale van de Nations League in de Kuip tegen Kroatië. Vier dagen later zijn de finale en de wedstrijd om de derde plaats. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 10. De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. Smiddags ook op andere plekken bewolking. Het wordt dan tussen de 17 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 It's sweet, that stuff, that funk, that sweet, that Say funk is stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that Say funk is stuff. Give it to me. Give it to me. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit.